Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Er komt een civiele missie van de Europese Unie in het grensgebied tussen Armenië en Azerbeidzjan. Dat meldt de Franse president Macron. Bij de missie bemiddelt de EU in het vaststellen van de grenzen tussen de landen. De afvaardiging zou moeten helpen om de vrede te bewaren. Armenië en Azerbeidzjan gaan daarmee akkoord. Door gevechten tussen beide landen kwamen vorige maand honderden mensen om. Op dit moment is er een wapenstilstand. Armenië en Azerbeidzjan zeiden gisteren tijdens gesprekken over vrede dat ze elkaars grenzen respecteren. Bij twee Amerikaanse aanvallen in Syrië zijn meerdere leden van de Islamitische Staat gedood. Dat meldde het Amerikaanse leger en de Syrische staatstelevisie. De eerste aanval was in de buurt van de Turkse grens. Daarbij zou onder andere een wapensmokkelaar zijn omgekomen. De tweede aanval kostte het leven aan twee leiders van IS. Bij beide acties zouden geen Amerikaanse of burgerslachtoffers zijn gevallen. Een capsule van SpaceX heeft meerdere astronauten naar ruimtestation ISS vervoerd. Naast twee Amerikanen gaat het om een Japanner en een Rus. Voor het eerst in 20 jaar vloog er een Russische cosmonaut mee. De samenwerking tussen de VS en Rusland op dit gebied leek eerder te stoppen... vanwege de Russische inval in Oekraïne. Maar later spraken ze af om elkaars ruimtevaarders toch te laten meevliegen. Minister Yeshil Gus van Justitie heeft in de talkshow op één stuk haar afgeknipt. De actie was een steunbetuiging aan mensen in Iran... die demonstreren tegen de moraalpolitie. Ze protesteren vanwege de dood van Masa Amini. De politie zou de vrouw hebben mishandeld nadat ze was opgepakt... omdat ze haar sluier niet correct droeg. Het weer dan nog, zonnige periode. In het zuiden en oosten van het land. In het noorden en westen is er meer bewolking. Het blijft overwegend droog. Er staat een zuidwestenwind die aan zee vrij krachtig is. Het wordt 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files zijn intussen opgelost of lossen nu snel op. En ook de A2 is na een ongeluk bij Maarsen weer vrij van Amsterdam naar Utrecht. Tussen Apkoude en Maarsen heb je nog zo'n 10 minuten oponthoud. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag rijdt het nog langzaam tussen Hoofddorp en Roelevarensveen. Je doet er 10 minuten langer over daar. En de A10 Zuid richting Utrecht is na een ongeluk ook weer helemaal vrij.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 you need, you need it once a day? Twice a day? Three times a day? four times stay. You gotta let me It's harder to tell the truth Is it working if we're hurting? There's so much left to lose Did we run out of luck? Did we run out of time? Somewhere in the million ways we tried And we gave it our best Thought it was enough Till it's not, till it's not We of fighting fires. I wish you could tell me now, I need you.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 Er komt een civiele missie van de Europese Unie in het grensgebied tussen Armenië en Azerbeidzjan. Dat meldt de Franse president Macron. Bij de missie bemiddelt de EU in het vaststellen van de grenzen tussen de landen. Bij twee Amerikaanse aanvallen in Syrië zijn meerdere leden van Islamitische Staat gedood. Onder andere twee leiders van IS zijn omgekomen, evenals een wapensmokkelaar. En de dienstregeling van de NS moet mogelijk nog verder worden afgeschaald vanwege het personeelstekort. Het werk bij de NS drukt steeds zwaarder op een kleinere groep mensen. Het weer, zonnige periode en droog bij ongeveer 17 graden.